De regering in Tokio heeft bekendgemaakt dat de brand is ontstaan in reactor 4. Dat is dezelfde installatie waar gisternacht een explosie was. Bij die explosie kwam radioactiviteit vrij. Het is nog niet duidelijk of er door de brand opnieuw straling is vrijgekomen. Vijf dagen na de aardbeving en de tsunami die Japan troffen... blijft de situatie bij de kerncentrale van Fukushima gevaarlijk. Er is nog steeds het risico van een meltdown. Japan heeft de EU gevraagd om de overlevenden van de natuurramp te helpen. Twintig lidstaten, waaronder Nederland, hebben al veldhospitalen en waterzuiveringsinstallaties aangeboden. Rond de Amsterdamse zedenzaak zijn twee nieuwe verdachten gearresteerd. De ene werkte bij kinderopvangorganisatie Kinderrijk in Amstelveen en had kinderporno op zijn privécomputer staan. Er zouden geen aanwijzingen zijn dat hij kinderen heeft misbruikt. De andere verdachte zou contact hebben gehad met Robert M., de hoofdverdachte uit de Amsterdamse zedenzaak. Waar hij precies van wordt verdacht is niet bekendgemaakt. In de stad in Amsterdam is het traditionele boekenbal aan de gang. Honderden schrijvers en mensen uit de literaire wereld zijn op het bal, waarmee de 76e Boekenweek werd geopend. Thema van de Boekenweek is dit jaar Curriculum Vitae, geschreven portretten. Boekenweek Geschenk is geschreven door Kader Abdolla. De Boekenweek duurt tot en met 26 maart. In de Champions League heeft titelverdediger Internationale zich op het nippertje geplaatst voor de kwartfinale. Tegen Bayern München won Inter met 3-2 door een doelpunt twee minuten voor tijd. Daarmee maakten de Italianen de 1-0 nederlaag uit Milaan ongedaan. Ook Manchester United zit bij de laatste acht. Na de 0-0 van twee weken geleden tegen Olympique Marseille werd het nu 2-1.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 She's lying. There won't be somebody love somebody, set them free. My that's is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is.